Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. In verschillende steden tientallen mensen gearresteerd. In en rond Rotterdam werden 76 mensen opgepakt, onder meer voor belediging en mishandeling. In het Rotterdamse oogziekenhuis was het drukker dan vorig jaar. Rond een uur of drie waren er al 19 mensen behandeld en vorig jaar waren het er in de hele nieuwjaarsnacht 20. In Den Helder is een man bij het afsteken van vuurwerk een hand kwijtgeraakt. geraakt. In de regio Utrecht zijn zeker 47 mensen opgepakt, onder meer voor vernieling. Rond de stad Utrecht zijn 17 autobranden gemeld. In Den Haag waren tientallen aanhoudingen, toch sprak burgemeester Van Aartsen van de minst drukke nieuwjaarsnacht van de afgelopen vier jaar. Uit Amsterdam en veel andere steden zijn nog geen precieze cijfers bekend. In Velzen woedt een grote brand in een buurtcentrum. Er zijn geen gewonden, zegt de brandweer. Twee straten met 30 tot 40 huizen zijn ontruimd. Net als een kinderboerderij naast het buurtcentrum. Ook alle dieren zijn in veiligheid gebracht. Volgens de brandweer is er geen asbest vrijgekomen. Wel is er veel rookontwikkeling. De oorzaak van de brand in Velzen is nog onduidelijk. Op evenementen in Amsterdam en Rotterdam hebben tienduizenden mensen oud en nieuw gevierd. Op het Museumplein in Amsterdam waren volgens de organisatie 25.000 mensen afgekomen op een feest met bekende artiesten. In Rotterdam was een grote vuurwerkshow bij de Erasmusbrug. Ook in de Europese hoofdsteden waren veel mensen op de been om het nieuwe jaar in te luiden. Het oosten van Japan is opgeschrikt door een zware aardbeving met een kracht van 7 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag in de Stille Oceaan, 500 kilometer ten zuiden van Tokio. Gebouwen in de hoofdstad zwaaiden heen en weer, maar er zijn geen berichten over slachtoffers of schade. Ook is er geen tsunami-waarschuwing afgegeven. De verwoestende tsunami van maart vorig jaar in Japan werd veroorzaakt door een aardbeving met een kracht van 9 op de schaal van Richter. Het weer bewolkt en op veel plaatsen regen. Vanmiddag vooral in het noordwesten af en toe droog. Middagtemperatuur om 12 graden en vanavond opnieuw flink wat regen. Dit was het NOS Journal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Er zijn voor vandaag ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Tot zover de verkiezingen.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 Deze jongeman is al vaker bezig geweest met het opnemen van cd's in de studio. Ik heb het over Jason Eldin, Dirt Road Autumn. Yeah, I'm chilling on the dirt road, laid back swerving like I'm George Jones. Smoke rolling out the window and ice cold beer sitting in the console. got me reminiscing on them good times. I'm turning off a real life driving, that's right. I'm hitting easy street on mud tires day, Potts Farm was a place to go. Load a truck up, hit the dirt road. Jump the barbed wire, spread the word. Light the bonfire and call the girls. King and the can and the Marlboro man. Jack and Jim were a few good men where you learn how to kiss and cuss and fight too. Better watch out for the boys in blue. And all this small town, he said, she said. Ain't it funny how rumors spread like I know something y'all don't know? Man, that talk is getting old. You better mind your business, man. Watch your mouth. Before I have to knock that loud mouth out. I'm tired of talking, man. Y'all ain't listening. The old dirt is what y'all missing. Chilling on a dirt road, laid back, swerving like I'm George. back and think about them good old days The way we were raising our southern ways And we like cornbread and biscuits And if it's broke around here, we fix it I can take y'all where you need to go Down to my hood, back in them woods We do it different round here, that's right But we sure do it good and we do it all night So if you really want to know how it feels To get off the road trucks and four wheels Jump on in and man, tell your friends We'll raise some hell with a blacktop bench plaatje afkomstig van de cd die Jason L. uit heeft gebracht eh, begin van dit jaar. Thompson Square bestaat uit Shauna Thompson en Kiefer Thompson. Twee heren die eh, samen prachtige country music maken. Ze hebben dit nummer ook helemaal zelf geschreven. Zij het dan met eh, behulp van Jason Sellers en Paul Jenkins. got gasoline to run down the road dat eh, ze me niet kunnen horen. Ik zei aan het begin eh, de twee heren, maar het is een dame en heer. Het zijn broer en zus uit Amerika, Thompson Square. Ze hebben pas geleden hun eerste cd uitgebracht en niet zonder succes, want dit nummer, I Got You, kwam hoog binnen daar in Amerika in de country top 40. This is a fake ID, Big and Rich and Gretchen Wilson. Hey, I've been driving sell wait to wear it, and Mama blessed it with a kiss. the love that Mama sewed in every stitch. I even told them all that story that Mama told me while she sewed and why my coat of many colors was worth more than all their clothes. gebeurd verhaal van Dolly Parton, Code of Many Colors. In het verhaal staat dat eh, deze dame vroeger eh, geboren is als kind van een heel arm gezin. Ze hadden wel, eh, nou ja, ze hadden geen geld om eten te koken, maar, kopen, maar dat was nog niet zo'n probleem, want dat verbouwden ze zelf. Maar kleren kopen, dat was een heel ander verhaal. Toen kregen ze van buren wat oude kleren en daar maakte haar moeder haar eerste jas van toen zij op achtjarige leeftijd naar school ging. En ze werd eigenlijk door iedereen uitgelachen. Maar zelf zegt ze van, een waar gebeurt verhaal. En het is me meer waard als alle andere nummers die ik ooit heb opgenomen. No Lady Antebellum, A Kiss, Good night, Just A Kiss. Dat is eh, de juiste titel van dit, eh, dit liedje. Ik werd even op het verkeerde been gezet, want ik zat op het hoesje te kijken en toen zag ik Tonight. En ik hoorde zo vaak het liedje, of het woordje Tonight voorbij komen, dat ik dacht van, heb ik nou de verkeerde gestart? Maar nee hoor, ik had niet de verkeerde gestart. Just A Kiss was van Lady Antebellum. En Tonight is van de formatie Sugarland. Jennifer Nettles. Zij hebben het geschreven en ze hebben het samen ook geproduceerd. Zij het aan de samenwerking met eh, Byron Gallimore. Als u eh, regelmatig naar dit programma luistert, dan heeft u beslist al gehoord dat er een, eh, een ode is geweest aan de, aan de Beatles, aan de Stones, aan de, aan de Beach Boys. En zo kan ik nog wel even doorgaan. En op die cd van de ode aan de Beatles stond ook Colin Ray met een prachtig nummer, geschreven door Lennon en McCartney. James Taylor. Hij heeft het geschreven en Billy Dean plaatsen op een cd Fire in the Dark. Een cd waar eh, heel veel van eh, dit soort nummers op staat. Een beetje een ruige cd geworden uit 1993. Eh, Geproduceerd door Jimmy Bowen en Linwood Productions. Billy Dean heeft daarop zelf ook een aantal nummers geschreven. Maar zoals ik al zei, het is een beetje een, een, een, een geweld cd geworden. Dan maar weer terug naar een heel klein liefliedje. van de Smoky Rivers Boys. Happy Father's Day, mama. Let u eens op de tekst. Een lief klein liedje dat dit is. Daddy died when I was two And you were 21 All alone, a single mom Left to raise a son You gave me lots of love and care like only mama could. You also took the time to do the things that daddy should. Taught me how to catch a fish and how to throw a ball and how to ride my bike and be a big boy when I fall. There's one Sunday comes in June. I call your special day. It's so good to see you smile every time I say Happy Father's Day, Mama. Here's a card just for you. Happy Father's Day, Mama. Thanks for doing all the things that Daddy's did. There were things you'd never done. Mom, you weren't afraid to try together, we learned to change the oil <laughs> and how to tie my tie. And if my children ever ask, I will gladly tell. I learned to be a daddy cause my mama taught me well. Happy Father's Day. call I made just for you Happy Father's Day, Mama Thanks for doing all the things that daddies do I used to wonder why sometimes at night you call my name just because that was the same. I know you tried to hide from me the price you had to pay. I won't forget the sacrifices that you made. Here's a card I made just for you. Happy Father's Day, Mama. Thanks for doing all the things that daddies do. Thanks for doing all the things that daddies do. Amerika bestaat er een eh, organisatie die noemt zichzelf Red Hot. En zij maken regelmatig cd's voor het goede doel. En de ene keer doen ze dat met jazz, de andere keer met blues, dan met popmuziek. En zij hebben het ook gedaan met country music. En dan wordt er gevraagd aan uh, diverse countryartiesten, willen jullie een nummer inleveren of een nummer opnemen speciaal voor deze cd? Jullie krijgen daar geen geld voor, maar de cd wordt verkocht en al de opbrengsten daarvan die gaan naar een goed doel. En ook Billy Ray Cyrus heeft daaraan meegewerkt met een nummer door hem zelf geschreven. Pictures Don't Lie. Pictures don't lie. No matter what you say. I always knew. There come a niet eh, hoeveel geld deze cd heeft opgebracht, maar ik weet dat er toch een aantal cd's uitgebracht zijn in diverse muziekstijlen daar in Amerika. Red Hot en op deze cd doen onder andere mee Brooks en Cathy Mattia, Dolly Parton, Mary Chapin Carpenter, Johnny Cash, The Mavericks, Sammy Kershaw, Jimmy Dale, eh, Jimmy Dale Gilmore, Willie Nelson en zo kan ik nog wel even doorgaan, want er staan maar liefst 22 eh, tracks op deze cd. Tracy Lawrence, hij heeft een nieuwe cd uitgebracht. Noemt de cd gewoon heel kort The Singer. En dit is de titeltrack. Now my mama, she'll say that's my baby. And my daddy, he'll say that's my son. My high school baseball coach said I was a winner. but not fast or quick enough to get it done. And if you had an ask an old girlfriend, I'd be nervous, depending on which one. There's a the sinner, the hopeless dreamer. Lord, I just hope they don't forget the singer. Now my boss, he'll say I'm hard-headed, and my buddies, they say I got their back. They called and tried to call me a quitter But knowing I was not cut out for that Now my preacher, he'll say I'm a believer and proud to see I got things back on track. There's a few things they might say the saint, the sinner, the hopeless dreamer. Lord, I just hope they don't forget. All I ask is that you don't misunderstand. I ain't never been much more than a music man. grave Maybe the saint, the sinner, the hopeless dreamer Lord, I just hope they don't forget The singer The singer Tracy Lawrence, een man met een prachtige stem en hij is echt een zanger. Hij hoopt dat ze hem nooit zullen vergeten. Ze kunnen, zeggen wat, wat de, ze kunnen van hem zeggen wat ze willen als ze maar nooit vergeten dat hij een zanger is geweest. Hij heeft nog een keer zo'n liedje uitgebracht en ik heb er naar ben er naar het zoeken geweest in die 3,5 minuut dat dit eh, liedje duurde, maar ik kan het zo gauw niet gevonden krijgen. De volgende uitzending zeker wel. I'm here for a good time. That's a George Strait. I'm not gonna lay around and whine and moan Cause somebody done done me sit around and sing some old sad song. I believe it's half full, not a half empty glass. Every day I wake up knowing it could be my last. I ain't here for a long time. I'm here for a good time. So bring on the sunshine. what they'd like to do But I like to do just what I like I'll take the chance, dance the dance It might be wrong, but then again it might be right Eh, For a Good Time George Strait. Ze schreef het zelf met eh, Bubba Strait. En wie die Bubba is, ik dacht dat het zijn eh, zoon is. Die ook bezig is met het maken van muziek. Maar dan meer in, in, in kleinere zettingen zal ik zeggen. Dus hij is niet zo bekend als zijn vader. Maakt meer gebruik van, van de studio als backing vocal en dergelijke. Like My Mother Does. Lauren Alaney. that does people say We don't need this war But I say there's some things worth fighting for What about our freedom And this piece of ground We didn't get to keep them By backing down They say we don't realize The mess we're getting in before you start your preaching, let me ask you this, my friend. Have you forgotten how it felt that day to see your homeland under fire and her people blown away? Have you forgotten when those towers fell? We had neighbors. Bin Laden Have you forgotten? It took all the footage off my TV Said it's too disturbing for you and me It'll just breed anger That's what the expert ZFM wenst u allemaal fijne dagen en een voorzitter.